Clemens Peters met het NOS Journaal. In de stad Groningen staat de schuur van een boerderij in brand. De brandweer spreekt van een grote brand en is met meerdere voertuigen aanwezig om te blussen. De schuur is niet meer te redden en de brandweer probeert nu te voorkomen dat het woonhuis in vlammen opgaat. De paarden in de nabijgelegen schuur zijn in veiligheid gebracht, meldt RTV Noord. Er zijn geen gewonden. Het vuur is tot in de wijde omtrek van de stadsweg in de wijk Ulgersmaborg te zien. Het Universitair Ziekenhuis in Gent heeft de vaccinatie van 24 verpleegkundigen en artsen geannuleerd. Die stond voor vandaag gepland, maar vanwege het nieuws dat de levering van het Pfizer-vaccin is vertraagd, is de vaccinatie opgeschort. De farmaceut maakte gisteren bekend tijdelijk minder vaccins te kunnen leveren, omdat de fabriek in het Belgische Puurs wordt uitgebreid. Ook voor Nederland heeft de vertraging bij Pfizer gevolgen, maar het RIVM heeft wel laten weten dat de vertraging geen invloed heeft op degenen die nu al een afspraak hebben gemaakt. Door heel Italië zijn gisteravond restaurants opengegaan, ondanks de coronamaatregelen. De ondernemers protesteerden tegen de verplichte sluiting van hun zaak om 6 uur s avonds. Volgens Italiaanse media deden zo'n 30.000 restaurants mee aan de actie. In sommige gevallen trad de politie op en deelde boetes uit. De Britse variant van het coronavirus is bij vier medewerkers van het ziekenhuis ADAZ in Goes vastgesteld. En daarom worden per direct de coronamaatregelen aangescherpt. Ook vraagt het ziekenhuis patiënten om zonder begeleiding naar het ziekenhuis te komen. Donderdag werd de Britse coronamutatie vastgesteld bij een Fries woonzorgcentrum. En gistermiddag bleek dat de variant ook is opgedoken bij een gehandicapte instelling in Gelderland. Het weer. Het is bewolkt met temperaturen rond het vriespunt. Morgen overdag eerst droog met wat zon. Vanmiddag raakt het bewolkt en dan volgt vanuit het westen sneeuw. En vanavond valt vrijwel overal in het land 2 tot 5 centimeter.